Freddy van met het NOS-journaal. De zorgpremie kan omlaag, dat zegt de Consumentenbond. Uit jaarlijks onderzoek van de bond blijkt opnieuw dat zorgverzekeraars veel meer geld in kas hebben dan wettelijk verplicht is. Hun reserves zijn opgelopen tot bijna 6 miljard. Het kabinet gaat voor komend jaar uit van een premieverhoging van een tientje per maand, maar gisteren maakte DSW bekend dat het de premie niet verhoogt de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool meer gym krijgen. In het regeerakkoord staat dat er meer gymuren op school komen. Maar volgens regeringspartijen PvdA en VVD komt daar weinig van terecht. Het kabinet streeft naar zeker twee uur per week. Dat vindt de PvdA een uur te weinig. De partij wil dat de inspectie scholen die niet genoeg bewegingsonderwijs geven daar meer op aanspreekt. De plannen van Air France KLM om vluchten binnen Europa te laten uitvoeren door Transavia zijn van de baan. Het project wordt ingetrokken, dat zegt de verantwoordelijke staatssecretaris. De directie zou afzien van de exploitatie omdat er maar geen oplossing komt voor de staking van piloten van het Franse luchtvaartbedrijf Air France. Een woordvoerder van Air France KLM zegt dat het nog prematuur is dat het project van de baan zou zijn. Het is tijd om op te treden tegen klimaatverandering. Dat vindt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Dat zei hij aan het begin van de klimaattop in New York. En president Obama zei dat opkomende economieën meer broeikasgassen uit gaan stoten... naarmate de welvaart en industrie daar toenemen. Twee grote elektronische reclameschermen bij Staphorst gaan zondags niet aan. De reclameschermen komen te hangen aan een zendmast langs de A28, vlakbij het streng christelijke dorp Staphorst. Plaatselijke ondernemers gaan de advertentieschermen exploiteren. Zij hebben besloten dat er zes dagen reclame te zien zal zijn en dat de schermen op de zevende dag niet aanstaan. Het weer, Vanuit het noordwesten komen buien. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. Later klaart het in het westen weer wat op. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer. Verderop bij de afwit Bunschoten nog eens 2. Richting Amsterdam bij Eembrugge 3 en voor Knopend Muidenberg 2 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 2 en verderop bij knopen, knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 5. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Noodorp en Den Haag-Madenveld 6 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 3. Op de A27 Almere-Utrecht bij Utrecht-Noord 2 en verderop bij Beeldhoven 3. Verder op de A27 richting Breda bij knooppunt Rijnsweer 2 kilometer.